uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De twee mannen die gisteravond zijn doodgeschoten in een McDonald's in Zwolle... waren 57 en 62 jaar. Ze kwamen uit Zwolle, heeft de politie bekendgemaakt. De schutter is nog voortvluchtig. Hij zou eerst eten hebben besteld... en pas na een tijd het vuur hebben geopend op de mannen die naast hem zaten. De een was op slag dood, de ander overleed toen de politie er al was. Het kabinet garandeert gemeenten dat zij genoeg geld krijgen... om mensen met een laag inkomen 800 euro te geven vanwege de hoge energieprijzen. Veel gemeenten zijn bang dat ze een deel uit eigen zak moeten betalen. Ze willen daarom het bedrag verlagen of de doelgroep beperken. Minister Schouten voor Armoedebeleid verzekert nu dat gemeenten alles vergoed krijgen. De Academy begint een tuchtprocedure tegen acteur Will Smith... vanwege de klap die hij bij de Oscar-uitreiking gaf aan Chris Rock. Die had een misplaatste grap gemaakt over de vrouw van Smith. De Academy zegt dat Smith na het incident is gevraagd om te vertrekken... maar dat hij dat weigerde. Als sanctie kan Smith door de Academy onder meer worden geschorst... of gerooieerd als lid. De Formule 1-kalender wordt volgend jaar uitgebreid met een Grand Prix in Las Vegas. Het circuit wordt ruim 6 kilometer lang en omvat onder meer de beroemde Strip... met zijn vele casino's en hotels. De Grand Prix van Las Vegas wordt na die van Miami en Austin de derde in de VS. In Barcelona hebben ruim 91.000 toeschouwers gezien hoe de vrouwen van FC Barcelona ten koste van Real Madrid de halve finales van de Champions League bereikten. Nooit eerder trok een wedstrijd in het vrouwenvoetbal zoveel publiek. Het oude record stond op 90.000. Dat was de WK-finale in 1999 in Los Angeles tussen de VS en China.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 I wanna dance in the lights. I wanna rock. I wanna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 little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. crazy. All day I wanna dance in the lights. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. De is nog zeker niet de laatste, want wij gaan tot op morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dan zinken wij je niet. De is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag kraaien, doen wij je dichtbij uit en zingen wij nog Zeker niet de laatste, want wij gaan door de onze vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op hier, je leeft nog steeds op aarde te drinken.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 but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 De Formule 1-kalender wordt volgend jaar uitgebreid met een Grand Prix in Las Vegas. Het circuit wordt ruim 6 kilometer lang en omvat onder meer de beroemde Strip... met zijn vele casinos en hotels. Het weer, op veel plaatsen regen en natte sneeuw. Later vandaag ook droge sneeuw. Er staat een gure wind en het wordt ongeveer 4 graden.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

卡。 say give all to my senses Cause I offered to walk her home The situation got out of hand I hope you understand It can happen to any one of us Anyone you think of Anyone involved Anyone can hurt someone they love in your mind.